Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Realityster Peter Gillis moet een half jaar de bak in voor belastingfraude op zijn acht vakantieparken. Daarmee heeft hij zeker 500.000 euro aan belastingen ontdoken. Hij was zelf in de rechtszaal vanochtend, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Peter Gillis hoorde het allemaal heel gelaten aan. Hij gaf af en toe een knipoog naar zijn advocaat. Hij zat een beetje onderuitgezakt met zijn handen gevouwen op, eh, op zijn buik. En zij hoopte op een vrijspraak omdat ze volgens eh, eigen zeggen fouten hadden gezien bij het Openbaar Ministerie. Maar, zegt de rechtbank, ja dat klopt. Er zijn wat fouten gemaakt, maar dat heeft geen gevolgen gehad voor de rechtspraak. En dat heeft ook geen gevolgen, geen consequenties voor de straf. De dochter en ex van Peter Gillis deden ook mee met de fraude... en hebben allebei een werkstraf gekregen. Het gaat ietsje beter met Groningers met aardbevingsschade. Dat zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Er is gekeken naar het effect van de aardbevingen op onder meer de gezondheid... het veiligheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Dat gaat iets beter omdat er minder bevingen zijn... en als ze er zijn, zijn ze minder erg. In Duitsland mogen de leden van de SPD, de Sociaaldemocraten, stemmen over het coalitieakkoord. Dat akkoord met CDU-CSU werd vorige week gepresenteerd. Maar binnen de SPD zijn ze niet echt enthousiast. De leider van de jongere partij heeft de achterban nu opgeroepen om tegen te stemmen. Ze zijn het met meerdere dingen niet eens, zegt correspondent Gimbal Duk. Bijvoorbeeld migratiebeleid. Eh, de nieuwe regering wil graag een strenger migratiebeleid gaan voeren. En daarvan zegt hij ja, dat het niet het sociale gezicht wat de SPD zou moeten zijn. En die nieuwe regering wil gaan snijden in uitkeringen. Ook daar zijn ze het niet mee eens. En dan nog nieuws over een sport die niet zo vaak voorbij komt, snoeker. Een speler op een kwalificatietoernooi in Engeland heeft iets unieks gedaan. Jackson Page, zo heet hij, is de eerste ooit die in één wedstrijd twee breaks van 147 punten heeft gemaakt. Dat is de maximale score in het snoeker. Je kunt het vergelijken met een hole-in-one bij golf of een negendarter. Het levert hem ook nog een leuk zakcentje op. Page krijgt omgerekend 170.000 euro en is ook door naar de volgende ronde. Daarin kan hij zich plaatsen voor het WK-snoeker. Krijg je het weer nog in het westen grijs met soms wat regen.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 In Noord-Holland rijdt het vooral nog langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn namelijk 6 kilometer. Zijn ze bezig met bergen van een kapotte bus. De ook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A5 eh, van Hoofddorp naar Amsterdam.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 Van surfrock tot zomerse pop en nostalgische ballads. Beachsongs brengen ons de sfeer van zon, zee en vrijheid. In deze special neem ik je mee langs verschillende genres en verhalen die verbonden zijn met het strand. Laat je meevoeren door de golven van muziek, terwijl we genieten van deze muzikale reis. Een iconisch anthem dat de Californische surfcultuur viert. De harmonieën en energie maken dit nummer tijdloos. Dat waren de Beach Boys. Ook voor 50s, 60s en 70s muziek luister je naar Triple Play. Kees de Haan. Met dit legendarische drum intro is dit instrumentale nummer een ode aan de adrenaline van surfen. Tot slot een vrolijke en energieke surf-rock klassieker die perfect past bij de zomerse strandsfeer. bird is aware now when a bird Voor een stukje romantiek aan het strand begin ik met de drifters. Under the Boardwalk vertelt over geheime ontmoetingen onder de pier en roept de romantische beelden op van zomeravonden, met daarna een humoristische kijk op liefde en avontuur, met tropische klanken die perfect passen bij het strand. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof And your shoes get so hot You wish your tired feet were fireproof Under on a blanket with my baby the sound of a carousel. Mm, you can almost taste the hot dogs and french fries read the paper in bed and in the personal columns there was this letter you Een nummer dat een gevoel van rust en geluk oproept, ideaal voor een zonnige dag. Weezer met The Island in the Sun. nostalgie, zo kan ik dit blokje wel omschrijven. De klassieker Summer of 69 roept herinnering op aan de jeugdige zomers vol vrijheid en plezier. Een vrolijke ode aan de zomer met een onmiskenbare feel-good sfeer. Dat is In the Summertime van Mungo Jerry. En Walking on Sunshine is een energieke hit die je meteen in een zomerse stemming brengt. Triple Play. Triple Play. Kees the Haan. Voor een muzikaal strandfeestje begin ik met de energieke beat. Dit thema Starships, is van Nicki Minaj. Met daarna een speelse pophit die perfect past bij een levendig strandfeest. Want zo kun je Cake by the Ocean van DNCE wel omschrijven. go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, on, oh, let's go get it down. The sound, on, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't give two I'm On the floor, floor. Triple Play. carefully Let's start living dangerously You should be rolling me, you should be rolling me. Ah, uh -huh.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 Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is L.A. All I wanna do is have a little the phone company, the record store too. Well, they're nothing like Billy and me, 'cause all I wanna do uit de Carolina Beach music scene. Perfect voor een dansje op het strand. Be young, be foolish, be happy. Viert zorgeloosheid en plezier passend bij zomerse dagen in de Carolinas. Triple Play. Triple Play. Het 60 Minute Man werd populair in de shack dance scene, de dans die in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw ontstond. and you know they call me love and dance. I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60 minute man. If you don't believe I'm all I say, come up and take my hand. When I let you go, you'll cry. Oh, yes, he's a 60 minute man. There'll be 15 minutes of kissing you holler, please don't stop. Don't stop. There'll be 50 minutes teasing, and 50 minutes squeezing, and 50 minutes of blowing my top. If your man ain't treating you right, come up and see old Dan. I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60 minute man. 60 minute man club and then I rock, roll all night long. I'm a 60 minute man. 60 minute man. They call me. Love and dance. I rock em, roll em all night long. I'm a 60 minute man. There'll be 15 minutes of kissing. Then you holler, please don't stop. Don't There'll be 50 minutes of teasing and 50 minutes of squeezing and 50 minutes of blowing my top. If your old man ain't treating you right, come up and see old Dan. I rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60 minute man, oh yeah. Een song die naar binnen kijkt en nadenkt over onze connectie met de oceaan en natuurbehoud. Dat is Saltwater van Julian Lennon zeker. Drift Away is een soulvolle ballad om weg te dromen bij het geluid van golven en zeewind.